Huppie, huppie, Feyenoord wordt kampioen. Huppie, huppie, huppie, huppie, mee naar het Europa Cuppie. Huppie, huppie, huppie, huppie, Feyenoord ring die de cup. Rood en wit, gaat nooit verloren, rood en wit, daar rood en wit staat bovenaan rood en wit. Gaat nooit verloren, rood en wit en rood en wit staat bovenaan. Rood en wit, gaat nooit verloren, rood en wit en rood en wit staat bovenaan. Rood en wit, gaat nooit verloren, rood en wit en rood en wit bovenaan. Wie, ha, ah, Hershey boy.